Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In een voorstand vroeg schoten gehoord. Volgens het Franse persbureau AFP is er een politieoperatie aan de gang in Saint-Denis... waar verdachten van de aanslagen van vrijdag zich zouden hebben verschanst in een appartement. Er zijn berichten over drie doden, maar dat is niet bevestigd. Het appartement is niet ver van het voetbalstadion... waar drie zelfmoordterroristen zich vrijdagavond opbliezen. De voortvluchtige achtste verdachte van de aanslagen in Parijs was begin dit jaar in Nederland. Hij werd aangehouden bij een verkeerscontrole bij Gorkum, schrijft de Telegraaf. Salah Abdeslam zat in de auto met zijn broer en nog iemand. Ze kregen een boete van 70 euro omdat ze softdrugs bij zich hadden. Abdeslam stond niet in het politiesysteem, dus er was geen reden om hem aan te houden. Het is nog onduidelijk wat precies de reden was van het terreuralarm gisteravond in Hannover. In het voetbalstadion, dat kort voor de oefeninterland Duitsland-Nederland werd ontruimd, werd geen explosief gevonden. Een verdacht pakketje in een trein bleek een nepbom. De Duitse autoriteiten waren voor een aanslag gewaarschuwd door een buitenlandse inlichtingendienst, vermoedelijk de Fransen. Rugbylegende Jonah Lomu is overleden. Hij was in de jaren 90 aanvoerder van het nationale rugbyteam van Nieuw-Zeeland, de All Blacks. Hij wordt door velen gezien als de beste rugbyspeler ooit en als de eerste echte superster van de sport. Hij had nierproblemen en kreeg in 2004 een niertransplantatie. Joe Nuloma overleed onverwachts in Auckland. Hij was 40 jaar. Zweden en Oekraïne hebben zich geplaatst voor het EK voetbal. Zweden speelde met 2-2 gelijk tegen Denemarken. Oekraïne speelde 1-1 gelijk tegen Slovenië. En dat was voor beide landen genoeg om er volgend jaar bij te zijn op het EK in Frankrijk. Het weer, de wind neemt af. Er staat vandaag een matige tot krachtige wind. Verder is er veel bewolking met af en toe regen. Vanaf het eind van de middag gaat het vaker regenen. En neemt de wind aan zee weer toe tot stormachtig, windkracht 8. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Het verkeer in de kustprovincies moet nog rekening houden met zware windstoten. De files staan al op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Het gaat langzaam tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A6 Lelystad Muiden voor Almere Haven 3 kilometer. Ook langzaam rijden op de A7 hoorn tussen Avenhoorn en Weide-Wormer. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Akersloot en Beverwijk 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht na een ongeluk. A15 Gorkum-Rotterdam 5 kilometer tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost... Op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond vielen rijden. Net als op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en Hoevelaken.